3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Dat twee ontslagen medewerkers van Defensie een integriteitsklacht indienen tegen Kamp. Ze vinden het onverteerbaar dat hij zich niet hoeft te verantwoorden. Kamp zou elf jaar geleden enkele navigatie-cd's cadeau hebben gekregen van PON. De donorkinderen die zeker willen weten of de voormalige spermadokter Jan Karbaat hun vader is... mogen van de rechter een DNA-test laten doen op in beslag genomen spullen van hem. Het is nog niet zeker dat de resultaten van de test gebruikt mogen worden om te kijken of er een match is met de kinderen. Daar moet een rechter in een bodemprocedure nog over besluiten. Karbaat overleed in april. Het vermoeden bestaat dat hij zijn eigen zaad gebruikte om tientallen vrouwen te bevruchten in zijn kliniek in Barendrecht. Voor de DNA-test zijn een tandenborstel, een neustrimmer en een steunkous van Karbaat in beslag genomen. Door het Amerikaanse besluit om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen... kan de aarde 0,3 graden extra opwarmen. Dat is de inschatting van VN-klimaatorganisatie WMO. In het akkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot maximaal 2 graden. Onderzoekers van de WMO denken dat het zonder de VS moeilijk wordt die doelstelling te behalen. President Trump maakte gisteren bekend dat Amerika zich terugtrekt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar in het zuiden meer wolken... en later vanmiddag en vanavond kans op regen of onweer.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Everdingen 4 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 6. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond 6 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 7 kilometer, 40 minuten op oponthoud. Je kunt het beste omrijden over de A2 en de A15 daar. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 5 kilometer. Een kwartier vertraging is er op de A28 tussen Leusden en Nijkerk.